Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn de meeste nieuwbouwwoningen in 10 jaar gebouwd. Dat meldt het CBS. In totaal werden 74.000 woningen opgeleverd. De gemeente Amsterdam kreeg de meeste, zo'n 6800. Het aantal komt nog niet in de buurt van het doel voor komende jaren. In het regeerakkoord is afgesproken om vanaf 2024 100.000 woningen per jaar te bouwen. Maar door het lagere aantal vergunningen is de kans groot dat dat doel niet gehaald gaat worden. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft een toeristenvisum aangevraagd in de VS. Jair Bolsonaro zit sinds 30 december in Florida... en zou nu een visum voor de duur van zes maanden hebben aangevraagd. Zijn huidige visum kreeg hij nog toen hij staatshoofd was... maar dat loopt de komende dag af. In zijn thuisland wordt onderzocht of hij betrokken was bij de rellen bij het parlement drie weken geleden. De VS heeft nog niet gereageerd op vragen rondom de verblijfstatus van de Braziliaanse oud-president. Nederland levert voorlopig geen F-16's aan Oekraïne. Dat zei premier Rutte op een persconferentie gisteren met de Franse president Macron. Hij is in Den Haag voor overleg. Verschillende westerse landen hebben toegezegd tanks te leveren aan Kiev. President Zelensky vroeg vorige week ook om gevechtsvliegtuigen. Maar zowel Rutte als Macron reageerden daar vanavond terughoudend op. Ook de VS en Duitsland maakten afgelopen avond bekend geen F-16's naar Oekraïne te sturen. Prinses Beatrix is vandaag jarig. De oud-vorstin is 85 jaar geworden. Hoe ze haar verjaardag zal vieren heeft de Rijksvoorlichtingdienst zoals gebruikelijk niet bekendgemaakt. Beatrix trad in 2013 af als koningin, maar blijft op de achtergrond actief door het brengen van werkbezoeken. Komende week is de jarige prinses ook bij de herdenking van watersnoodramp. Het weer. Vannacht grotendeels droog met in het noorden bewolking en misschien wat regen. Temperatuur daalt naar zo'n 3 graden. Morgen is bewolkt, smiddag zonnig en veelal droog.